met het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn honderden mensen de straat op gegaan uit protest tegen buurland Pakistan. Ze trokken in een tocht door de stad en riepen dood aan Pakistan. De betogers zeggen dat de Pakistanse geheime dienst betrokken is bij de moord op de Afghaanse oud-president Rabbani twee weken geleden. Hij leidde een vredesraad die over vrede onderhandelt met de gematigde Taliban. De Afghaanse president Karzai heeft na de moord de onderhandelingen direct gestaakt. Volgens Karzai blijkt uit onderzoek dat Rabbani is gedood door een Pakistan. Door de moord is de spanning tussen beide landen verder opgelopen. Bijna alle 700 betogers die gisteren in New York werden opgepakt zijn weer vrijgelaten. Ze moeten zich nog wel verantwoorden voor het verstoren van de openbare orde. Tijdens een protestmars over de Brooklyn Bridge waren ze de rijbanen opgelopen waardoor het autoverkeer in Manhattan vastliep. Een kleine twintig demonstranten zit nog vast omdat hun identiteit nog niet is vastgesteld. De actievoerders houden zich al weken op bij het beursgebouw in New York. Ze vragen aandacht voor de in hun ogen slechte verdeling van de welvaart in Amerika. Rob de Nijs en Anouk hebben de Edison Popprijs 2011 gewonnen als beste mannelijke en vrouwelijke artiest. De muziekprijzen werden uitgereikt in Rotterdam. Raccoon kreeg de prijs in de categorie Beste Groep en Daniel Lohuus won in de categorie Kleinkunst Theater. De publieksprijzen gingen naar Nick en Simon en Ilse de Lange. Crystal won in de categorie Beste Nieuwkomer. Marco Borsato nam de oeuvre Edison in ontvangst en kreeg een speciaal eerbetoon van diverse artiesten. Het weer, kans op mist en het koelt af naar 10 graden.